Vijf uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In een ijzelde hij de vrouw en het zoontje van het 42-jarige slachtoffer. Tijdens onderhandelingen met de politie zou de man hebben gezegd dat hij namens islamitische staat handelde. Maar IS heeft de verantwoordelijkheid vooralsnog niet opgeëist. Een arrestatieteam heeft de man doodgeschoten. De gegijzelde vrouw, die ook bij de politie werkte, is omgekomen. Het zoontje van drie is gered. Over de identiteit van de dader is nog niets bekend. EasyJet-piloten die vanaf Amsterdam vliegen leggen vanochtend het werk neer. Ze staken tot twee uur vanmiddag omdat ze vinden dat ze te veel uren moeten vliegen tegen te weinig loon. Ook is doorbetaling bij ziekte en de pensioenregeling volgens de piloten niet in orde. Volgens EasyJet komen de vluchten die de komende uren vanaf Schiphol moeten vertrekken niet in gevaar. Het bedrijf zet buitenlandse piloten in. De Sun, de Britse krant met de grootste oplagen, steunt een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De voorpagina is vandaag gewijd aan de uitleg waarom een brexit volgens de krant het beste zou zijn. De Sun schrijft in het commentaar dat dit de laatste kans is om af te komen van de Brusselse dictatuur. 23 juni is er een Brits referendum over een brexit. In een metrostation in Antwerpen is een overbelaste roltrap op hol geslagen. De trap draaide ineens om van richting, waardoor 15 mensen gewond raakten. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand was zwaar gewond. Het metrostation ligt op de route van twee concertzalen, waarnaar veel mensen onderweg waren. In een van die zalen trad de Britse zangeres Adele op. Het weer nog, begint lokaal met wat nevel en een enkele mistbank. Het wordt opnieuw wisselvallig met flink wat buien. Vooral in het noorden kan het smiddags ook weer gaan omweren. Het is vandaag zo'n 19 graden. Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig met kans op stevige buien en onweer.